Jelle Visser met het NOS-journaal. Waarschijnlijk een reactie geweest op de hardere aanpak van criminaliteit in die gemeente. Dat zei de politie gisteravond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De burgemeester werd in februari bedreigd door een gemaskerde man met een vuurwapen. De politie vermoedt dat die bedreiging te maken heeft met het oprollen van hennepkwekerijen en drugslaboratoria. De politie heeft een beloning van 12.500 euro uitgeloofd voor de gouden tip. In Warringsveen is een meisje van vier verdronken in een woonwijk. Omstanders hebben haar uit het water gehaald en geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het meisje overleed ter plekke. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De afgelopen dagen zijn er meer mensen verdronken. Maandag werd in een plas bij Nune het lichaam gevonden van een vrouw uit Eindhoven. Zondag verdronk een jongetje van vier in een plas in Hoofddorp. FC Twente is voorlopig gered van de ondergang. De club en de gemeente Enschede zijn tot een akkoord gekomen, meldt de krant Tubantia. Afgesproken is nu dat FC Twente de komende twee jaar geen rente en aflossing hoeft te betalen op een gemeentelijke lening. Omgerekend 4 miljoen euro. Zo'n 30 Twentse bedrijven komen nu ook met miljoenen over de brug. Daardoor kan de club de selectie versterken. Tijdens feesten na afloop van de WK-finale zijn in Frankrijk veel vrouwen misbruikt. Ze werden op alle mogelijke plekken lastiggevallen. In de fanzones, in het openbaar vervoer en op straat... waar veel mensen feest aan het vieren waren vanwege het kampioenschap. Op Twitter melden tientallen vrouwen onder de hashtag MeTooFood... dat ze zijn geïntimideerd, aangerand of aangevallen. Het is nog niet duidelijk of er ook vrouwen aangifte hebben gedaan... en of er verdachten zijn opgepakt. En dan het weer. Vannacht klaart het breed op. De temperatuur daalt naar ongeveer 14 graden en er is kans op een mistbank. Overdag droog en geregeld zon bij 23 tot 26 graden. Donderdag en vrijdag wordt het nog iets warmer.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 Romance has broke down. This boy is cracking up. This boy has broken down. This boy is cracking up. This boy has broke down. She plays it hard, she plays it tough. But that's enough, the love is over. and recover.